Raymond Seré met het nms journaal Justitie in Duitsland, het centrum Berlijn, zou er op illegale wijze voor hebben gezorgd dat patiënten uit Berlijn en omgeving hoger op de nationale wachtlijst kwamen voor een donorhart. Daardoor zouden ziekere patiënten elders in Duitsland lager op de lijst zijn gekomen en mogelijk zijn gestorven. De Berlijnse kliniek zou in het dossier van hun patiënten hele zware medicijnen hebben vermeld, waardoor de suggestie werd gewekt dat de patiënten op sterven na dood waren en daardoor zouden ze hoger op de landelijke wachtlijst zijn gekomen. De Amerikaanse regering is er verbolgen over dat het Russische konvooi vandaag zonder toestemming Oekraïne is ingereden. Het ministerie van Defensie zegt zich ernstig zorgen te maken en vindt dat Moskou de vrachtwagens direct moet terugroepen. Dit is een schending van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne door Rusland, zei een woordvoerder van het Pentagon. Hij waarschuwde president Poetin dat Rusland zich verder zal isoleren als het konvooi op Oekraïns grondgebied blijft. De politie van South Yorkshire en de BBC zijn woedend op elkaar vanwege het politieonderzoek naar Cliff Richard. De zaak is zo hoog opgelopen dat de chef van de politie en de directeur van de BBC op 2 september uitleg moeten geven in het Britse parlement. De Britse politie doorzocht vorige week een huis van de 73-jarige zanger in Berkshire. Dat gebeurde na beschuldigingen van seksueel misbruik van een minderjarige jongen in de jaren 80. Cliff Richard zelf was tijdens de huiszoeking in Portugal. De politie zegt dat de BBC disproportioneel veel aandacht aan de huiszoeking heeft besteed... en deed alsof een zware politiemacht het huis binnenviel. En dan het weer. Vanavond tijdelijk droger. Vanuit het westen opklaringen, maar vannacht in de kustprovincies opnieuw buien. Morgen is het afwisselend bewolkt, zonnig en ook wat buien mogelijk met onweer.